Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De toename van het aantal besmettingen blijft zorgelijk. Dat zegt Aura Thieme, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM. Ze vindt dat de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd. Vooral jongeren tussen de 20 en 24 zijn besmet... in de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Delft. Afgelopen week werd een record aantal mensen getest van bijna 200.000. Van de geteste mensen was bijna 94% 4% positief. Vorige week was dat nog 2,8 Ook het aantal ziekenhuisopnamen is toegenomen tot 92 deze week. Het kabinet trekt nog eens 740 miljoen euro uit aan steun voor het openbaar vervoer. Dit jaar werd al 1,5 miljard euro vrijgemaakt... omdat eh, de inkomsten in het openbaar vervoer terug zijn gelopen. Het kabinet maakt ook extra geld vrij voor het beschermen van de rechtsstaat. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede. Hij memoreerde de moord op advocaat Dirk Wiersum... en zei dat er een nieuw gespecialiseerd team komt... in de strijd tegen georganiseerde misdaad. In dat team gaan de Belastingdienst, Defensie en Justitie samenwerken. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben verschillend gereageerd op de troonrede. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff is optimistisch en vindt het beter dat nu veel geld wordt uitgegeven om straks de echte crisis te kunnen remmen. D66 is blij dat de koning stilstond bij racisme en discriminatie. PvdA en SP vinden dat het kabinet meer moet investeren in salarissen voor zorgpersoneel. GroenLinks wil dat er meer geld gaat naar de strijd tegen de klimaatverandering. En volgens Forum voor Democratie doet het kabinet kabinet juist te veel aan verduurzaming en klimaat. Morgen gaan de partijen met elkaar in debat in de Tweede Kamer. Het weer, het is zonnig en droog, 20 graden op de Wadden tot lokaal 34 in het zuiden. Morgen zijn er wolkenvelden afgewisseld door zon en dan wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Dorp staat er 11 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep met ruim een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Ook heb je behoorlijke vertraging op de A10 vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer staat op de A10 Noord tussen afrit Volendam en Zeeburg 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En 20 minuten vertraging heb je ook op de N197.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 Liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne, mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tigers, lijkers, lijkers, lijkers. Ik maak de boos, maar ze doet nog steeds maar was. Baby, kom eens hier, want jij weet dat ik je mag.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 Tijger, tijger, tigers. En we hangen niet met liars Liar, liar, liars En je ex die is de mijne Mijne, mijne, mijne Ja, ik hang met die tijgers Tijger, tijger, tijger Je hart is wat je ziet Kom nou alsjeblieft ik bij je blijf, ja bij je blijf for real Ik, ik, ik ben met die tijgers, tijger, tijger, tijgers En we hangen niet met liars, liar, liar, liars En je There's a name for it.